7 uur. Door Almegens met het NOS-journaal. Rekeningrijden en de aanleg van overstappunten aan de randen van grote steden... moeten voorkomen dat het verkeer in Nederland vastloopt. Dat zeggen zo'n 25 organisaties, waaronder de NS, de ANWB en de transportsector... in het Deltaplan Mobiliteit. Ze denken dat er tot 2040 jaarlijks 3 miljard euro extra nodig is. Het geld moet worden opgehaald met een kilometerheffing voor automobilisten, vinden ze. De organisaties overhandigen het plan vandaag aan het kabinet. In Hongkong is de behandeling van een omstreden wet... waarmee uitlevering aan China mogelijk wordt, uitgesteld. Dat gebeurde nadat duizenden demonstranten... de wegen naar het parlement hadden geblokkeerd. Ze bezetten de straten rond het gebouwencomplex... en verwijderden barrières. Er was oproerpolitie aanwezig, maar die greep nauwelijks in. Zondag ging al ruim een miljoen mensen de straat op vanwege de wet... Carrie Lam, de regeringsleider van Hongkong, liet toen weten dat de wet vandaag alsnog behandeld zou worden. De spoedafdelingen van ziekenhuizen in Noord-Holland en Flevoland hebben vorig jaar vanwege drukte flink meer ambulances doorgestuurd naar andere ziekenhuizen. Volgens NRC gebeurde dat zo'n 15 keer per dag, twee keer zo vaak als drie jaar eerder. Patiënten die in levensgevaar zijn worden nooit geweigerd komt een groot Nederlands onderzoek naar de verspreiding van infectieziekten door muggen en andere insecten. Het onderzoek duurt vijf jaar. Onder andere universiteiten, bloedbanken en het RIVM doen daaraan mee. Met het onderzoek moet beter ingeschat kunnen worden wat het risico is op zo'n uitbraak en hoe we ons daar beter op kunnen voorbereiden. Op het WK in Frankrijk hebben de voetbalsters van de Verenigde Staten met 13-0 gewonnen van Thailand. Dat is een WK-record. Het vorige record stond op 11-0. Vijf van de dertien Amerikaanse doelpunten werden gemaakt door Alex Morgan. Amerika is een van de favorieten voor de titel. Het weer vanochtend vooral in het zuiden en westen kans op regen met onweer. In de loop van de dag wordt het droog bij 17 tot 20 graden. Morgen minder buien, graad of 20. Vanaf vrijdag kan het zomers warm worden.